Er is veel kritiek op die manier van stoken. Door het kappen van bossen gaat biodiversiteit verloren en verarmt de bodem. Bovendien komt er bij de verbranding stikstof vrij. Door de opstelling van D66 en ChristenUnie is de kans erg klein dat nieuwe aanvragen voor subsidie nog gehonoreerd zullen worden. Zorgverleners hadden in de beginfase van de corona-uitbraak veel vaker getest kunnen worden, ook in verpleeghuizen. 30 laboratoria zeggen tegen Nieuwsuur dat ze materiaal genoeg hadden om te testen. Zorgbestuurders zeggen dat dat veel besmettingen en doden had gescheeld. De Tweede Kamer wil de mogelijkheid voor flexstuderen vastleggen in de wet. Over drie jaar zouden studenten dan kunnen kiezen om collegegeld per studiepunt te betalen in plaats van per jaar. Dat maakt het makkelijker om naast de studie een bedrijf te beginnen of om mantelzorg te verlenen, zegt de Kamer. Organisatoren van zomerkampen hebben plannen ingediend... zodat kinderen toch op kamp kunnen. Er zijn twee protocollen opgesteld voor kinderen tot en met 12 jaar... en voor ouderen. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het Outbreak Management Team reageren positief op de zomerkampplannen. Een arrestatieteam heeft in Maastricht een jongen uit een huis gehaald die zijn moeder bedreigde. De moeder had de politie gebeld dat ze was mishandeld. Omdat de jongen met messen dreigde, liet de politie een arrestatieteam komen dat de jongen overmeesterde. Het weer nog, vanavond droog en opklaringen. Vannacht koelt het af tot 8 graden.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 And down and down I go. Round and round I go. Like a leaf that's caught in a tide. I should stay can I do? I hear your name, and I'm a flame, a flame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. For magical love. terug bij het tweede uur van ZFM Jazz op zondag. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst. Ik ga door waar ik het eh, eerste uur ophield. Met speciale aandacht voor vocalisten. En je herkende misschien al een van de grootste crooners of all time. Mr. B, Billy Eckstein. Ehm, ja, hij maakte furoren met zijn eigen big band in de jaren 40... Daarin zaten latere jazzgrootheden zoals eh, Art Blakey, Gene Emmons... en ook een blauwe maandag speelde zelfs Miles Davis eh, in die band. Billy Eckstein maakte aan het einde van zijn carrière... in de jaren 70 ook nog wat eh, soulplaten voor het fameuze Stax-label... die werden allemaal afgeschreven door de jazzcritici natuurlijk. Maar ik kan je zeggen, dat zijn ook zeer fraaie albums. <clears throat> Billy Eckstein. waar ons samen gestaan is, eens toen jij mijne was. Vroeger, voor jouw liefde voor mij gedaan het, vroeger toen jij mijne was. Kijk, dus diezelfde, die zilverzee, blink in die zonskijn, zoals lang verleden het macht. mag op bed. toen jij mijne was. Vroeger, toen ons harten nog zoveel gehoopt had. Vroeger, toen jij mijne was. Kijk, het is hetzelfde. Net jij niet vraagt ons twee moet die meeste dra. Jij wat vergeet het of ik wat boet Voor mijn liefde wat uithoud en alles vergoed mijn liefde wat uithoud. stemmen uit Suriname en Nederland. Denise, Janna, hier ehm, een live opname, live in Jayburg, Johannesburg. Het nummer Wijs mij die plek. Ze werd begeleid op eh, gitaar door Wolf Martini. En zong dus dit eh, nummer in het Afrikaans. Een van de ja, toch wel grootste zangeressen uit ons land, denk ik. Denise Johanna Zeefuik. Ehm, Denise Janna zo werd ze dus bekend als artieste. Ze was eh, de eerste Nederlander die ooit een platencontract kreeg bij eh, Blue Note, het fameuze label. label. what you wanna do. I'm asking you, you, you, are you doing what you wanna do? Cause life's a treasure, time's a measure. So why not to yourself be true? you wanna do. Yes, you, you can do what you wanna do. Truth time's coming, we'll all be summoned. Only the truth will see us through. That's why I'm asking you, you, and especially. Life's a treasure, time's a measure. So why not to yourself be true? zo'n zangeres die eh, altijd in de luwte heeft eh, verkeerd. Maar dat was een beetje bewust. Een lokale heldin uit eh, Baltimore. Daar woonde ze en trad ze altijd op vele decennia. En dit nummertje Hey You was een beetje haar live, live lied door haarzelf geschreven en gezongen. te vinden op het album If Women Would Rule the World uit ik meen eind jaren 90. Echt een mooie, mooie zangeres met een hele mooie stem. En ja, ze verkoos eigenlijk eh, zelf een carrière in de lute, omdat ze zei van eh, iets van... You can either be happy or you can have a career in showbiz. They don't go together. Dat was haar filosofie. yakking right in my face. You coming on exactly like you own the place. You know if stylus was golden, you couldn't raise a dime. Because your mind's on vacation and your mouth is working overtime. You quoting figures and dropping names. You telling stories and playing games laughing when things ain't funny. You trying to sound like you don't need money. If talk was criminal, you lead life with crime. Because your mind's on vacation and your mouth is working overtime. short, talk is cheap. Don't be making promises that you can't keep. Don't like this little song I'm singing, this grinning bear. All I can say is if the shoe fits wet, and if you must keep talking, please try to make it rhyme. Because your mind is on vacation and your mouth is working overtime. Your mind's on vacation and your mouth is working overtime. Het onmiskenbare geluid van de pianist, zanger en songwriter Moose Allison... met zijn tongue eh, tong-in-cheek teksten. Your mind is on vacation, but your mouth is working overtime. Coole jazz, letterlijk en figuurlijk. Komt van zijn album, gelijknamige album uit eh, 1976, Moose Ellison. met de Jamaicaanse roots. Zara McFarlane, begeleid door die, eh, ja, dat fenomeen op eh, sax en uh, klarinet, basklarinet hier. Shabaka Hutchins, geweldige ehm, muzikant is dat. Van het album Arise uit 2017, het nummertje Silhouette. Ehm, ik moet even het nieuwe nummertje zoeken wat ik in gedachten had. Nog zo'n fraaie zangeres met zo'n warme stem, Liz Wright. get away De tune van de nieuwe albums. Ehm, releases uit dit jaar 2020. En die volgende, ik heb er twee achter elkaar staan. En die gaan uit naar mijn soulmate in uh, Haarlem. Die vandaag Sarah ziet. Juni, Zangre, Kwaile, My Muse. Camille Berthaud. Ma foi, ma soeur, mon centre, mon île, ma joie, mon sang, ma calme, m'amuse, grâce à toi je m'amuse. what Eh, niet van een eh, nieuw album, dus dat neem ik terug. Ik zie net dat het al in 2017 eh, is uitgekomen, maar ik kende het niet. Het staat op een album van Jimmy Saft, de keyboard piano man. Steve Swallow, bassist en Bobby Prefight, de, de, de jazzdrummer. Uh, Loneliness Road heet dat album. En Iggy Pop speelt daar, of zingt daar mee op een aantal nummers, waaronder dit Every Day uit 2017 dus. Maar wel het nieuwe album van Camille Berthaud, Le Tigre, hoorde je voorafgaand aan Iggy Pop en de song My Muse. Een super getalenteerde Franse chanteuse met haar gemeen vierde soloalbum bijgestaan door op die piano door niemand anders dan Jackie Terrison, een eh, Duits-Amerikaanse of Duits-Franse pianist, woonachtig in Amerika tegenwoordig, maar ook eh, de oom van Kiteman. Degene die Kiteman aan de trompet kreeg. luistert nog steeds naar ZFM Jazz... met speciale aandacht voor de voice, de stem. En je hoorde net een eh, vocale reus uit eh, New Orleans. Johnny Adams, geweldige zanger. Van zijn album eh, Room With A View, het nummer I O You uit 1988. Voor mij een van de beste soul, blues en gospelzangers ooit. Johnny Adams... Terug weer naar de jazz, naar een jazz diva. Sarah Vaughan, de Jive Samba. somebody samba, a samba. Yes, it's a samba, samba. Yes, I said a samba. Rosalia de Souza. Een eh, vlotte Braziliaanse samba-zangeres die eh, ooit op doorreis in Italië daar bleef hangen. Zo'n 15 jaar geleden, meen ik. En eh, bij het fameuze schema-label, schema-label, ik weet niet hoe je het in het Italiaans uitspreekt, fraaie plaatjes afleverde. Zoals deze, De Improviso heet dat album uit 2009 en de song Carolina Carol Bella. Rosalia de Souza. Echt een prettige zangeres. We zitten alweer eh, in de laatste 10 minuten. Time flies als je goede muziek draait. Speciale aandacht dus voor de stem, de voice. Zoals van deze man, John Lucien. Would you believe in me? Virgin Islands. Met de gouden stem die ook eh, een gouden toekomst tegemoet, tegemoet, leek te gaan in de jaren 70. Zeker na het uitkomen van dit eh, zeer fraaie album Rashida. in 1973, eh, nummertje Would You Believe In Me. Maar het liep allemaal anders. Vooral door gebruik van verkeerde middelen. En zijn loopbaan die ging eigenlijk een beetje als een nachtkaars uit van die John Lucien. Hij maakte nog wel albums eh, tot, tot aan zijn dood, tot kort eh, voor, zijn dood. Maar die haalde toch eigenlijk nooit het niveau van dit album. Rashida, John Lucien. Ja, ik zie, we hebben nog een minuutje of zeven, acht te gaan. Ehm, nog wat eh, vrolijke klanken. Pick somebody up. Een beetje moeilijk is dat in het huidige corona-tijdperk. Desalniettemin, Raoul, <laughs> Raoul Midon, pick somebody up. pick somebody up. Now I don't wanna tell you how to live. I just wanna give what I have to give. Maybe it'll pick somebody up. Mm -hmm. Smiling faces, warm embraces, lovers walking hand in hand. somebody up. Mm-hmm. Pick somebody up now. Now, honey, when you give your love to me, together we can make some history. Maybe it'll pick somebody up. came now. Oh, pick somebody up. Uh, uh, pick somebody up. Midon, Midon met het nummer Pick Somebody Up zit een eh, Nederlandse eh, tintje aan... want hij wordt hierbij gestaan door het ongeëvenaarde orkest... het Metropool Orkest uit Nederland van zijn album If You Really Want van 2018. Eh, Nog een minuutje of zo en dan zitten we weer bij het nieuws. Maar ga niet weg. Er is een derde uur ZFM Jazz. Ik ga gewoon door met lekker soulvolle, swingende muziek. Met meer vocalisten, meer poppy jazz en de top 2020 cover-up in het derde uur. Dus blijf luisteren, blijf bij ons. Mijn naam is eh, Edward Trouwers.